Vijf uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Buitengewoon opsporingsambtenaren mogen binnenkort toch met een wapenstok op pad... als de lokale driehoek van burgemeester, politie en justitie dat nodig vindt. De minister van Justitie en Veiligheid gaat niet meer vooraf... maar achteraf toetsen of dat besluit terecht is. De BOA's willen al langer extra verdedigingsmiddelen... omdat ze zeggen dat ze steeds vaker met agressie te maken krijgen. De BOA's hadden ook om pepperspray gevraagd... maar dat wordt nog onderzocht. In de eerste week dat iedereen een coronatest kon aanvragen... zijn er meer dan een half miljoen telefoontjes binnengekomen... bij het callcenter van de GGD. Desondanks zijn er slechts 10.000 afspraken per dag gemaakt voor een test. Vooraf had het RIVM berekend dat er dagelijks zo'n 30.000 testen nodig zouden zijn. Maar de GGD verwacht nu in de eerste week op slechts 80.000 afgenomen testen uit te komen. En dat is veel minder dan verwacht. En dat komt deels door technische problemen met het afsprakensysteem... en over belaste telefoonlijnen. Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen op de intensive care is gedaald tot onder de 100. Er liggen nu 97 mensen met het virus op de IC, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Verder liggen er nog 540 mensen met andere aandoeningen op de intensive care. De algehele bezetting is laag, zegt het coördinatiecentrum. In drie wildparken in Zuid-Afrika zijn de afgelopen weken in het geheim de horens van neushoorns afgezaagd. Dit moet de dieren oninteressant maken voor stropers. Het is een reddingsactie van een non-profit organisatie, omdat er steeds meer wordt gestroopt. De lokale bevolking loopt namelijk door de coronacrisis inkomsten uit toerisme mis. Volgens de organisatie hebben de dieren geen pijn van het zagen.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 I've been lonely by the way. Beanie. in Nieuw-Zeeland. 245 miljoen streams al van dit nummer op Spotify. En nog is het niet de zomerhit. We hebben er straks in twee uur iemand die heeft er 430 miljoen streams. Ja, en waar gaat het dan eigenlijk allemaal over? Als je dan inderdaad naar deze week kijkt met alle protesten tegen racisme... Eh, dan, zijn er eigenlijk wel andere dingen waar we ons druk over moeten maken. En het wordt ook echt tijd dat er een keer iets gebeurt. Op de achtergrond hoor je hem al, Daniel Sauleka. Hij zong er in 1981 al over. is echt van alle tijden. Het wordt echt tijd over wakker worden. Hier is die Daniel Sauleka met Wake Up. Sauleka, jong uit Assen. Met uh, Roet van de Molukken. En eh, ja, Wake Up, nummer uit 1981 al. En nog steeds actueel, helaas, helaas. Goed, straks meer aandacht voor de protesten tegen racisme. Nu gaan we gewoon lekker door met muziek. En dit zijn de Rolling Stones met een gemiddelde leeftijd van 76. En je hoort hier bij ZFM waar het kwart over vijf is. Warren Charlie Watts. Afgelopen week 79 geworden. Afgelopen dinsdag was hij jarig. En daarmee had hij het gemiddelde omhoog naar 76 van de Rolling Stones, opgericht in 1962. Ja, op de achtergrond hoor je er al. 1983, Madonna, inmiddels 61. En eh, ja, dit gaat echt terug. Leuk om te horen. En straks praten we met Christel uit Liefst uit over een klein kwartiertje. Wel, Madam X, zoals je nu zou moeten zeggen. En uh, ja, ze heeft een record gebroken, want eh, ze komt gemiddeld twee uur te laat op haar shows. En haar reactie afgelopen week was... A queen comes never late. Goed. Ik heb een stukje teruggevonden uit 1966 van Eartha Kitt... met een aankondiging. Ja, die is echt wel zo mooi dat ik hem even moet draaien. Hier is die. Tonight I'm proud to present a new look... a new sound, a new approach... that certainly spells... Sergio Mendes and Brazil 66.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 Ja, en wat gaan we nu doen? Nog vier minuten en dan bel ik even met, eh, met Christel. Liefst uit Zandvoort, de mooie blog die ze bijhoudt. En ze heeft allemaal tips voor eh, iedereen die nu naar Zandvoort gekomen is. En dat, dat gaan we zometeen doen naar Jamaica van Bobby Caldwell. Hier is die. And when life becomes too bizarre, and all my friends seem ordinary as compared to the Rastafari. No, I can't wait to see the city. Have a drink inside my favorite bar if you leave me, that's a pity. Maybe I'm better now my life seems so contrary as the stars fill the evening 1982 alweer een plaat die je echt eigenlijk nooit meer hoort. En eh, ja, het is precies half zes. Tijd voor Liefst uit Zandvoort. Christel, goedemiddag. Goedemiddag. Zo, daar ben je weer. Goede week gehad? <laughs> Ja, hele goede week. Ja. Maar... Het was heerlijk weer, dus eh, veel op het strand geweest. Ja, maar de, terrassen zijn open en het regent weer. Ja, dat is wel jammer, hè? ja. Ja, dus daar heeft ook mijn tip een beetje, eh, of tips eigenlijk mee te maken. Want uh, ja, het is natuurlijk het weer zo echt, eh, nou ja, de verwachting is niet heel goed voor dit weekend. ik had een, mijn lijstje ook steeds aangepast, want vanavond zou er bijvoorbeeld een sunset yoga zijn bij het Beach House Hotel. Maar ja, door het slechte weer is dat ook eh, ja, geannuleerd. Ehm, ik dacht, nou ja, ik kan ook altijd het water opgaan, gaan surfen, een eh, plank huren of zo. Maar ja, met die windkracht lijkt me dat ook een goed idee. Dus ehm, ja, eh, ik vind wel eigenlijk ook met slecht weer ja, gewoon lekker naar buiten gaan eigenlijk. En ehm, kijk, die strandtenten zijn natuurlijk pas net open. De terrassen hebben we misschien wel gezien. En, eh, maar binnen zijn ze ook eh, de meeste echt eh, leuk geworden. Altijd weer net even weer wat anders. Het interieur is aangepast. Bij Ayuma weer dit jaar helemaal ingericht door VT Wonen. En het ziet er weer heel anders uit dan, ehm, dan vorig jaar. Ehm, en de meeste van die strandtenten hebben ook allemaal van die lekkere houtkachels. Dus ehm, ja, daar kan je eigenlijk zoals bij tent 6, nou Fish Ubuntu, mm maar ook op het Zuidstrand bij Bodie Beach, Fosfor... Of helemaal in Bloemendaal bij het Parnassia. Als je daar lekker gaat wandelen, een strandwandeling of door de duinen. En daarna lekker opwarmen bij de haard. Ja, heel anders dan vorig weekend. Ja, absoluut. Maar het is toch heerlijk om het dit weer. En trouwens, terwijl jij praat, komt de zon een beetje door hier in Zandvoort. Hè? Je ziet het. Ja, ja. Misschien eh, wordt het toch nog een sunset. Een mooie sunset vanavond. Ja, die waren eh, prachtig afgelopen week. Ja, ja. En eh, wat ik eh, ook zag eh, is dat de excursies, ja voor dit weekend zijn ze allemaal niet echt, maar de excursies in, in de duinen ehm, zijn ook weer van start gegaan, zoals in de Kennemerduinen. Ehm, die hebben ook extra excursies ingepland voor de maanden juli en augustus. En die zitten wel vaak snel vol. Want dan, zijn ontzettend populair inderdaad. Ja, heel populair. Vooral de vroege dus- vogel-excursie. Die is echt altijd vol. Dat is ook heel erg leuk, inderdaad. En ehm, ja, die, die, ze hebben dus extra data ingepland. Dus ja, voor, als je echt zegt van ik wil voor het komend weekend of straks ook in een weekend wat gaan doen, moet je het eigenlijk nu alvast gaan, eh, gaan plannen natuurlijk. Mhm. En 10 juni is het ook Nationale Buitenspeeldag. En worden er ook allerlei excursies eh, georganiseerd en speurtochten. Oh, wat leuk. Voor kinderen. Um, en ehm, wat ik ook nog als tip kreeg is eh, een dagje vogelen. Dat is op 20 en 27 juni. Ehm, eh, met een, ja, ook hier in de duinen. Met een eh, jongen die hier ook uit Zandvoort, ja, in Zandvoort eigenlijk is opgegroeid en nu in Amsterdam woont. Ja. Ehm, en die gaat dan, ja, ga je, met die, ga je de duinen in om ja, zangvogels te horen en te zien. Zoals de blauwborst, de grasmus, nachtegaal, nou ja. Ik hoorde dat de, <laughs> bijen, dat de bijenvanger terug is. Daar het schijnt ook een bijzonder vogeltje te zijn. Ja, die schijnt terug te zijn. Oh, oké. ja. <laughs> ja. ik heb er niet zo heel veel verstand van. Ik ook niet, maar ik heb het ergens eh, gelezen dat hij weer in de duinen gezien was. Oké, ja, dat het ook wel weer heel populair aan het worden is. Eh, ook door corona natuurlijk, dat er wat meer met de natuur, ook bij jonge mensen. En eh, ja, het is wel heel leuk om een keer zo in de vroege ochtend inderdaad... of in de, in de, avond mee te mhm. gaan met zo'n vogel excursie. Ja. Ehm, en Christel? wat ik zelf eigenlijk... Oh, ja, nee. Ben ik al klaar? Moet ik al... Nee, nee, nee, absoluut niet. ik, was, ik was benieuwd, omdat inderdaad als het dan regent... Weet je of de, of de eh, strandtenten en de restaurants doorgaan met het eh, takeaway? Kun je nog steeds via Scharri eh, je maaltijden halen? Ja, Klopt, dat gaat wel door. Ja, ook bij Ayuma eh, kun je nog steeds, eh, die doen nog steeds takeaway en delivery in uh, Zandvoort. Mm inderdaad bij Safari, volgens mij Hippiefish ook nog wel. Dus de meesten houden dat er toch wel, wel in. Ja, niet allemaal, maar, maar een aantal doen dat nog wel steeds. Ja, nou, dat is goed om te weten. Ja. Had je nog een laatste volgens mij, zijn dit? Ja, ik had een laatste dat ik dacht... Ehm, nou ja, het museum, eh, dat is vorige week ook al open. Het Zandvoorts Museum bijvoorbeeld is, al, is weer open. Mhm. en, maar ja, door het mooie weer, ik ben er dan nooit zo mee bezig om naar een museum eh, te gaan. Maar eh, dat, die magic moments over de Formule 1 lijkt me wel heel erg leuk om even te gaan kijken. Er is ook een 3D sound experience bij. En eh, ik denk dat ik daar dit weekend even Ja, ik denk dat ik ook ga kijken inderdaad. Ik heb het, eh, het museum had hem in 3D online staan. Je kon al virtueel door het museum lopen. Ja. En toen zag het er al echt prachtig uit. Dus eh, ik denk dat ik nu inderdaad ook naar het, in het echt ga kijken. Ja, het lijkt me een leuke tentoonstelling. Ik vind sowieso het Zandvoorts Museum altijd leuk, omdat het gewoon ook kleinschalig is. Je bent niet uren bezig, maar gewoon even leuk om naar binnen te gaan en zijn altijd leuke, en mooie tentoonstelling vind ik. Dus eh, met dit weer eh, denk ik dat dat ook een eh, leuke tip is. Ja. Oké, nou hartstikke goed. Ja, Christel, dan kijk ik naar buiten en dan schijnt de zon. Dan kan ik nu eigenlijk maar één plaat draaien. Summer Girl van Jamiroquai. Ah, Hier is die voor jou. Dankjewel en tot volgende week. Dankjewel. Oké, doeg. Doei. special fellow to melt that icy queen, summer girl. Jamiroquai hier bij ZFM. En je hoorde net Christel van Liefst uit Zandvoort. En kijk ook op die site, liefstuitzandvoort.com. Volg die blog en eh, kijk ook op Instagram. En daar zie je alle tips van alles wat je hier in Zandvoort kunt doen. En er is echt genoeg. En Christel zoekt echt de leukste dingen uit. Gaan we lekker door met muziek hier bij ZFM, waar het 20 voor 6 is. En je hoort op de achtergrond Janet Jackson. Ah. Mitchell never lies. I Jackson hier bij ZFM, waar bijna kwart voor zes is. Ja, dan ga ik toch nog even terug naar die, eh, naar die protesten over racisme. Black Lives Matter. En uh, José James is een eh, toch wel bekende... Ja, hij is vooral bekend als Amerikaanse jazzzanger. Die, die heeft een, met een heel eigen geluid, echt, echt prachtig. Die heeft een nummer gemaakt, speciaal in het thema daarvan. En dat, dat is gisteren online gekomen. En ik hoorde het vanochtend en het is echt heel mooi. When They See Us, José James. En dat gaat over Black Lives Matter. When they see us standing on the edge of a knife, don't let go, stand tall. When they see us standing on the edge of the night, let them know who we are. We're walking in the shadows of yesterday's injustice, but only when it matters do they see us. when they see us standing on the side of the right, then you'll know we've won. When they see us standing in the sun in the light, let them know darkness is done. We're walking in the shadows yesterday's injustice, but only when it matters do they see us through the dark. And land hold my memory from a boy to a man we're walking in the shadows of yesterday's injustice but only when it matters do they see us?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 En daarvoor horen Jesse James. José James, sorry. En wij gaan lekker door met de Pointer Sisters. En ik heb even gekeken. Christel zei het al. Op zondag 7 juni is er nog plek bij de wandelingen met natuurgidsen in de waterleidingduinen. Kijk op de site awd.waternet.nl en dan kun je die wandeling nog eh, meedoen met de gids eh, door de waterlijnduinen. Goed, dan gaan ze. De Panther Sisters, 1978, Happiness. sensation. You're my invitation to happiness. van de Pointer Sisters. Ruth, Anita, Bonnie en June Pointer. Uit 1978. Ja, we hebben een nieuwe strandtent in, eh, in Zandvoort. Eh, de Corendon strandtent. En eh, ja, die is all-inclusive. En daar zit een heel concept achter. En, en NH Nieuws is eens dus gaan kijken of dat nou werkt. Dit is het item wat vanmiddag door NH een azuurblauwe zee en wit zand. Cocktails op het strand. We gingen er met z'n allen vanuit dat dat door corona er dit jaar niet in zat. Maar een all-inclusive zomervakantie onder een strak blauwe hemel. Kan toch ook gewoon hier, dachten ze bij reisorganisatie Corendon. Vlakbij waar je vakantie normaal altijd begint, vindt die in dit geval grotendeels plaats. Schiphol. Inclusief polsbandjes, onbeperkt buffet. Supergoed eten, eh, ja, echt een eh, leuke sfeer. En zelfs het strand zit erbij inbegrepen. Die strak blauwe lucht moet er soms wel bij worden verzonnen. En met dit weer is het wat minder, dus we hopen wel, we hopen wel op een mooie zomer natuurlijk. En dat hoopt Cor en Don ook. Riemen vast en droom nog even over hoe het ooit was in een vliegtuig. Hoewel, de actualiteit heeft inmiddels het concept ingehaald. De deur naar vakanties in het buitenland staat door versoepeling van een aantal reisrestricties op een kier. Voor de reisorganisatie geen reden om Costa Hollanda meteen weer op te doeken. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die in Nederland op vakantie willen blijven vanwege corona. Maar er zijn natuurlijk sowieso heel veel mensen die gewoon graag op vakantie gaan in Nederland. Dus het is een aanvulling op ons totale aanbod. Ik vind het heel slim niemand heeft daaraan gedacht. Dus het is altijd de moeite waard om het te proberen. Maar als je hier mooi weer hebt, heb je echt stad en strand echt mooi bij elkaar. En alles hier eromheen ook. Corendon had ook verregaande plannen om coronavrije vakanties te gaan aanbieden naar Turkije. Plannen die door de minister van Volksgezondheid werden bekritiseerd en als een vorm van schijnveiligheid werden bestempeld. Nou ja, op dit moment hebben we dat even on hold gezet, omdat wij zien dat eh, op heel veel bestemmingen het niet noodzakelijk is om mensen eerst te testen op, eh, op corona. Op dit moment eh, kunnen wij gewoon gelukkig naar een groot aantal bestemmingen binnen Europa. Coronavrij kan dus niemand nog garanderen. Maar die welverdiende vakantie, zowel in binnen- als buitenland, komt al een stuk dichterbij. De Gaynor. Een lied wat een bijzondere lading kreeg in deze tijd. Ik hoorde het uh, terwijl ik met de hond uit was. Eh, toen in de coronaperiode echt net open was. Ik liep door de straat, in de, in de Brede Rode Straat. En opeens zag ik allemaal mensen dansen in de kamer. En dat was op I Will Survive. Goed, dit is het eh, einde van dit eerste uur.